uur. Ja, dat is leuk. Leeg nieuws dat hoor je dus ook. Hè? Eh, dan moet ik dus iets eh, gaan vertellen over eh, wat, wat er in de wereld aan de hand is. En dat twee minuten lang. Nou, ik weet niet of ik dat ga redden. Ehm, in ieder geval, ik ga gewoon nog een keer herhalen wat er zo dadelijk op, op stapel staat. We hebben live muziek. En dat is David Blinko. Die, die kennen we eigenlijk ook bij andere ZFM-programma's. Want hij is niet de enige die daar te horen is. Ziezo, dat zet ik er dan ook maar eventjes eh, er gewoon bij, want dan eh, heb ik dat ook. Ehm, hij is eh, niet de enige ehm, die wij hier bij ZFM hebben gehad. Want hij is ook een, bij ZFM Lunch een aantal malen te horen geweest. En dan wel in het programma van Dolly. Die wam mee. En zo zijn wij aan David Blinko gekomen. Maar goed, eh, straks ehm, zes nummers maximaal. Ik ga ze niet eh, allemaal verklappen. Wat zit er eigenlijk nog meer in? Want als we dan toch lekker bezig zijn met het, eh, het, het spoelboekje. Ehm, we hebben nieuw materiaal van... Nou ja, nieuw materiaal van... Ja, zeker. Yes, Miss No Miss. Want die hebben afgelopen vrijdag dus bijna een week geleden hebben ze, de, of zaterdag eigenlijk al, eh, de EP gepresenteerd in eh, het Patronaatcafé. Eh, en daarbij kan ik ook eindelijk stellen dat we het ontbrekende materiaal hebben van Veline. Want de EP heet Rechtdoor. Maar het fenomeen ehm, Veline kennen we natuurlijk al veel langer. Dat zo terecht allemaal in dit gedeelte van Alternative FM.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 Zeker bij Frits Spits, daar heeft hij de aandacht al mee getrokken. Want het, het, is al bij de Taalstraat al geweest. Maar goed, Jan, bescheiden als hij is uit Utrecht, die zegt... Jaap, ik heb weer een nieuw liedje gemaakt. En dat is een liedje wat nergens over gaat. we zouden hem onder de aandacht willen brengen. Maar toen ik hem al meteen vanaf het eerste moment heb gehoord toen dacht ik, dit is hem. En ik ben niet de enige geweest. Eh, half Nederland eh, is inmiddels al wakker geschud... dat deze man, een laadbloeier uit Utrecht... het voor elkaar eh, weet te krijgen in de muziekwereld. En dat is maar goed ook. jaren geleden, ik denk een jaar of zes, zeven geleden... toen heb ik eigenlijk opnieuw kennis gemaakt met Van Piekeren. Tenminste, ik niet. maar de muziekwereld. Want eh, hij heeft eh, samen met uh, Jan Fransen ook nog in overlast gezeten. Maar dat was geen lang leven beschoren. En wist het eigenlijk ook niet echt te brengen tot de grote landelijke mediaplatformen. uiteindelijk is het met Van Piekeren dus wel gelukt. Hoe die dat voor elkaar heeft gekregen. Het is eigenlijk het geheim van Utrecht. En bovendien, het, hij heeft ook eigenlijk een, een, een eigen genre. Dat heet Utrechticana voor de mensen die dat eh, leuk vinden. En eh, eigenlijk dat, eh, is dat gewoon een eigen muzikale richting. Ja, vind ik toch leuk gevonden eerlijk gezegd. Ehm, goed, ehm, het is ehm, inmiddels 12, uh, nou ja, het is, het is 12 september geworden en het is 7 over 8 bij Alternative FM. Wat gaan we doen? We hebben een aantal dingen, zoals gezegd, voor achter Veline. Je heeft eh, nu eindelijk een aantal nummers vrijgegeven. En dat zijn de drie resterende nummers die je nog niet kent. Uh, staakt en Naar de Maan. Naar de Maan moet zeker het eh, publiek van Alternative FM kennen. En ehm, ook Yes Miss No Miss met twee nummers die op de EP staan. Die gaan we vanavond ook draaien. Dus dat komt helemaal goed. Dit is de nieuwe single van Lake Michigan. Die waren vorige week hier in de studio. En dat nummer dat heet Two Weeks Notice. the trees are bare. There's nothing left here in this town. No, nothing left for me. It's Tuesday night, 5 p.m. I'm leaving my post. Another lonely ride in this old train. I've just missed my stop. and tell my Eh, dient dit ook eh, als een hart onder de riem eh, voor iemand die bezig is om een vervelend hoofdstuk met een ziekte af te sluiten. Dat is Marloes van Revenge Records. Maar ehm, de mensen die Marloes een beetje volgen, die weten dat zij aan, ehm, ja, met een chemokuur bezig is om de ziekte kanker een beetje te overwinnen te overwinnen. Ik, zie, je eigenlijk een beetje te klooien met, met de woordkeus. Maar goed, vorige week hebben de landelijke media daar ook al aandacht aan besteed bij de collecteweek van het Koningin Wilhelmina Fonds. Wat eh, juist eh, bedoeld is om eh, de ziekte ehm, meer onderzoek te, geven. En Marloes, die heeft het. maar zij van Revenge Records heeft toch ook dit achtergelaten. Scott Young, Slow... Um, daarom draaien we eh, ook alweer eh, enkele weken alweer bij ons hier eh, in Alternative FM. Two Weeks Notice hoorde je daarvoor van Lake Michigan. Aan het eind van het jaar komt er een complete EP. die zullen ze een beetje, ja, een beetje low profile laten, laten horen. Wij krijgen hem gewoon aangereikt. Dus wat dat dan gaat is het helemaal geen probleem. Vorige week waren ze hier, Daphne en Koen. Dus wat dat gaat, eh, helemaal goed. Ik eh, kijk even naar achteren. Eh, en ik zit even maar af te vragen of we zo dadelijk kunnen beginnen, Marcus. Of, ja, zie je. Dan ga ik nog één nummer draaien. En dan schieten er gelijk een aantal techneuten aan de achterkant meteen van... Oh, we moeten in actie komen. Ja, dat, dat krijg je natuurlijk als je dat... Als je dat doet zo op deze manier, een beetje via de radio, kan dat altijd nog wel. Ehm, deze eh, is ook eh, onderweg. Eh, een compleet album van No Soyo. Loud and Shameless heet het album. En dit is het tweede nummer wat ze hebben vrijgegeven. Dat nummer dat heet Glitter. In my darkest days, you me by the hand and made me feel a little safer. so out of place. So everywhere I went, I needed you to be my savior. now dat was hem. Eh, Glitter van Nosoyo. Ik eh, ga eens even kijken of... Eh, de muzikanten staan gewoon niet klaar, zeg. Oh, wat erg, wat erg. ze staan... Ja, ik denk... nou, <laughs> we gaan beginnen. En ineens zijn ze ineens vertrokken. Ja, dat, dat, dat overkomt mij slechts zelden. <laughs> ineens schrikken ze op. Ja, de technuiten waren al lang al klaar. Maar goed, nu de muzikanten alleen nog niet. David en, uh, en Eddie, we gaan ze straks eh, nog eh, verder even nader introduceren. Maar eerst gaan gaan ze nog wat nummers laten horen bij ons. Het, ze zijn, zoals gezegd, al bekend hier binnen ZFM. Want collega Dolly de Bierik heeft hier wel eens vaker David over de vloer gehad. Ehm, ik heb hier een mooi lijstje. Het komt allemaal van het laatste album wat David heeft gemaakt. Live in the Ghetto, heet hij zo? mag je maar even in de microfoon, want anders hoor ik je niet. Paradise in the Ghetto. Paradise in the Ghetto, zie je? Oh. En dat, uh, ja, ik moet, eh, dan, dan, dan vergeet, ik het, eh, vergeet ik de helft. Goed, ehm, samen met Eddie Mulder is hij hier. het eerste nummer wat je gaat horen is Out of the City. get out of the city. Let's get out of the city. Mountains to the sea. Love will take us where we wanna be, as far as I can see. It's the only place I really wanna be, the only place I really wanna be. Sunset. baby, always trying. Let's get out of the city, you and I. Flying high now, driving. Let's get out of the city. Let's get out of the city. Mountains to the sea. Love will take us where we wanna be far as I can see. It's the only place I really wanna be. The only place I really wanna be. Sunset. crazy. Let's get out of the city. Let's get out of the city. Mountains to the sea. It's beautiful, you're pretty. ik kan wel merken dat er weer eh, een beetje publiek aanwezig is. Eh, ja, dat krijg je natuurlijk als er eh, bekende <laughs> komen natuurlijk. Ehm, het tweede nummer, dat, dat heeft David net een beetje verteld. het is niet het, het automerk, maar het gaat over iets heel anders, toch David, of niet? Toch? Ja? Waar, waar gaat het over? Zwoele zomers, zomerse avonden op en rondom de dansvloer. Aha. Mystiek, intrigue, wat gaat er nu gebeuren? Ja. Zo'n liedje. Eh, ja, eh, eh, het, het, het, het, nummer heeft als titel Lotus. Mensen die in de autosport denken... hey, dat is een <laughs> snelle auto. Maar daar, daar, hebben we de... hierna heet Ferrari. Ja, oké. <laughs> maar het volgende nummer heet inderdaad Lotus. Klopt. Oké. Who's gonna know? Who's gonna know? Say, won't she your secrets you hold so close? Who's gonna know? Who's gonna know? patiently. Oh, the show is over. Will you dance with me? Notice I've been waiting, waiting for you patiently. Say, wanna your secrets you hold so close. Who's gonna know? Who's gonna know? secrets you hold so close. Who's gonna know? Who's gonna know? Say, I wanna share your secrets you hold so close. Who's gonna know, Lotus? Who's gonna know? Say, I wanna share your secrets you hold so close. Who's gonna know, Lotus? Who's gonna know? Dat waren ze, eh, David en Eddie. Straks eh, komen ze nog een keer eh, langs. dat zal nou, vrij spoedig zijn. nog even twee nummers tussendoor. En dan mogen ze weer. Dus beginnen met Man in the Wall van Milo Music. Die jongens komen uit de buurt van Zwolle. freight train dead weight This is more than I can take, but it happens time and time again. Tons of people selling Jesus, searching for a common weakness. Would you please give yourself a break? I might as well start talking. Listen, I got something I'd like to share. I'll tell you about the when and where. For now, I keep you on your toes. See, my audience grow taller if I throw in some big dollar. for the girl they go for in the end. I'm happy to have fixed you up, but I feel I'm running. she say what you want to. Do you hear what you want to? You probably like how she needs you, how she triggers so soon. I like the way you look next to her when you hold her tight in your arms, so firm. But I can't help but wonder why it's her instead of me. It seems I'm only prepping fixed you up, but I instead of me. It seems I'm only prepping men for the girl they go for in the end. I'm happy to have fixed you up, but I feel I'm running out. like us when we are asking us to smile, they give a fuck if we are in or will Twee nummers achter elkaar. Uh, Milo Music uit eh, de buurt van Zwolle met Man in the Wall. En Prepping Man van Lilith Merlo. En eh, die komt, nou Lieselot komt zelfs van oorsprong zelfs uit Haarlem. datzelfde kunnen we niet helemaal zeggen van David Blinko, want zijn oorsprong ligt in Schotland. Dat klopt. Ja. Maar ik woon al 27 jaar in een dat wou ik net zeggen. Onze staat daar. Ja, daarom. Dus, eh, dus eh, in die zin ben je eigenlijk eh, gewoon weer een beetje wel... Erg. Zeker. Ben je eigenlijk gewoon een Haarlemse inwoner, een Haarlemse schot? Met een, zo is het. Ja? Zo is het. Mag ik het zo omschrijven? Dat heb je heel goed gezegd. Oké, goed. Ehm, het volgende tweetal nummers gaan ze ehm, laten horen. En we beginnen met Love Street. know how. Swept off my feet, a warm breeze just carried me down this way. Quietly, mayhem amongst the crowd. I saw you there, started to care from the very first time we kissed. Street, walking down Love Street. I'm on Love Street, walking down Love Street. alright, turned almost overnight, changed into something wrong. Oh, mercy on me, I was so naive. Kissing out loud, now you're part of the crowd, but that feeling won't leave me alone. with you Said I understand Isn't nothing left for us to do never needed someone more than I needed you I'm so into this world of change En eh, waar dit allemaal terug te vinden is, is op het album Paradise in the Ghetto. Dat uh, zeggende eh, komt het volgende nummer. Waiting, ook van datzelfde album. En dat laat David nu horen. but it's only the dark that surrounds me. Mm. So I just keep on waiting for dawn. Seems like a day comes and goes like a song that's never in tune. And oh, there goes another one cliche, but more. another one cliche. Most of them are true. Every key to the right lock will keep on turning. But I don't hear your sweet voice down the hall. footsteps, no shadows, only bows and arrows. dat was hem. Eh, straks in het uh, volgende uur hebben we natuurlijk eh, nog een blokje van twee. Met David en, en Eddie in, in nog een derde sessie. Dus dat straks. Ehm, nu tijd voor een ander verhaal. Het heeft te maken weer met de Autosportlink. want die jongens die waren zo slim om dat ook een beetje uit te nutten. De Last Wave. Ze komen volgende week hier naar de studio. Dus eh, wat dat er gaat, eh, kunnen we onze eh, borsten het maken. Dat nummer wat we hier al wekenlang, zo niet al maandenlang spelen. Pole Position. two wings to fly, how would it be to take my home in the sky? What could that be that I don't have here on this earth? How would it be a place without the seed and hurt? How do you feel about the idea to come with me? Is it a deal to make the trip to infinity? It's me and you, and now without anyone up there, what could we do with this love that we can share? And now without anyone up there, what could we do with this love that we can share? How would it be if we would have four wings to fly? How would it be to take goodbye home in the sky? What could that be that we don't have? Sir, let's find out today or never for what it's worth. was een beetje, een beetje eh, gepikeerd. Eh, want eh, de firma Apple Music die, die heeft het weer een beetje weer verklooid bij mij. Twee lege bestanden leveren terwijl ik er gewoon potdomme voor betaald heb. En wie was er zo vriendelijk om al die bestandjes naar me toe te sturen? Bob Wiebers van Yes is. Dus ik heb het hele complete EP'tje alsnog in mijn bezit. Ja, ik heb er gewoon ook rechtmatig voor betaald. Dus ze krijgen het uiteindelijk toch wel dit is eh, de single. Eh, die andere die, eh, die erop stond, Stay, die was iets te lang. 7 minuten. Dus die hou je nog van mij te goed volgende week. En dan is het tijd voor iets heel fijns geworden. Want drie, bij de gasten hier in de studio zit ook iemand die met dit nummer te maken heeft. En dat is wel heel erg fijn. Dat is heel fijn. Want dat is Wiedergoed van Walking the Sea. Dus wij gaan straks even met Lea praten, want die zit hier toch aan eh, de tafel. Dus eh, dat komt eh, helemaal oké. En ik weet niet of Marlene het helemaal eens is dat wij dit als een single hebben opgevoerd.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 En uiteindelijk, wat dan ook weer de grap is, is dat dit dus gewoon bijna, nou ja, voor de 80% ook nog eens een zandvoerse productie is. Dus wat dat er gaat, eh, is eh, dit eh, wel heel erg besteed. En we hebben trouwens nog veel meer Zandvoortse dingetjes die we hier makkelijk kunnen vullen. Maar dat laten we even voor vandaag achterwege. Goh, het eh, treft, want eh, degene eh, die je ook op dit nummer hebt kunnen horen... die zit hier gewoon op 5 meter afstand van Lea Bos. hoe is Marlene bij jou teruggekomen om dat, dat te gaan doen? Nou, eerlijk gezegd moet je daarvoor weer bij mijn moeder zijn. Oh, is die een soort... <laughs> is mijn manager. Is die de manager? Oké, maar dus goed. die gaat daarover. Ja? ik weet niet of je... Ja. Ja, ja dit is allemaal... Ik hoor ja, op gegeven Ja, ja. Puur, puur, toeval, zoals zoveel mooie dingen die in het leven ontstaan op uh, eh, toeval. Wel opschieten, want ik moet ook nog, ja, eh, nog een eh, nummer okay. draaien. Dus, er was een oproep op Facebook. Ja. En daar heb ik op gereageerd. Daar zijn we met z'n tweeën naartoe gegaan. En toen waren ze helemaal lyrisch over Lea stem. En ik bleef nergens. Maar dat had ik ook wel verwacht. <laughs> Oké. <laughs> Maar Lea paste dus zo mooi in het verhaal. Dus vandaar, zo is het gekomen. Ja, top. En hoe was het met Marlene te werken? Oh, superleuk. Ja? Ja, het is gewoon heel los en heel vrij. En het is doe lekker je ding. En we kijken waar we uitkomen. Dus het was heel eh, perfect eigenlijk. Heel, okay. Smaakt het nog meer? Ik, Vanuit mij zeker. Oké, nou goed. Dat eh, was even de korte toelichting. Uh, dankjewel, want uh, <laughs> ja, ik moet ook opletten met mijn tijd. Dus, dit is Veline, die tot aan het nieuws hoort van de EP rechtdoor. En het nummer dat heet Je Vergeet.